Die werd op 1 januari plotseling verdubbeld. Dat wekte de woede van veel inwoners die veel op LPG rijden. Volgens persbureau Reuters heeft de politie traangas en flitsgranaten ingezet om de demonstranten uiteen te drijven. Ook is het internet in delen van het land afgesloten. De maximumprijs voor LPG is inmiddels weer hersteld, maar de protesten gaan onverminderd door. Non-food winkeliers zijn bereid tot het invoeren van een coronatoegangsbewijs, zoals in omringende landen. Dat zegt brancheorganisatie InRetail. De winkeliers willen voor goed uit de crisismodus komen en zijn daarom bereid tot extra maatregelen. En dat is opvallend omdat de brancheorganisatie recent nog fel tegenstander was van de invoering van de coronatoegangsbewijs. Dat werd absurd en zinloos genoemd. Zeker 1100 mensen hebben afgelopen dag zonder afspraak een boosterprik laten zetten op de priklocatie in Leeuwarden. Het was de eerste dag dat er een vrije inloop was. Vanaf morgen kunnen mensen ook in Drachten zonder afspraak een vaccinatie halen. Vooralsnog zijn Leeuwarden en Drachten de enige twee plaatsen waar je spontaan langs kunt gaan. En zojuist om middernacht is de laatste stempelpost bij de Elfstedentocht gesloten. Nou ja, dat was 25 jaar geleden het geval. De hele dag kon op de NOS-site de tocht van 1997 opnieuw worden beleefd, van begin tot eind. Het was de laatste Elfstedentocht die werd gereden. 16.500 mensen begonnen aan die tocht der tochten. Ruim 11.000 haalden de finish. Bij de mannen won Henk Angenent, bij de vrouwen Klasina Seinstra. En dan het weer. Op de meeste plekken is het droog. Later in de nacht neemt de kans op buien toe. Morgen is er een mix van wolken, zon en buien met kans op hagel en onweer.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 Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. The welcome has How lucky that you so dropped in. Nice Look out the window at the storm. Gosh, your lips look My delicious. Will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My name and mine is Gosh, your lips are delicious. Never such a prison before. I get home. But baby, you'd freeze out there. Say, lend me a It's up to your knees out there. You've really been I thrill when you touch my hand. How can you do this thing to You're me? to be talked to. Think of my lifelong At sorrow. least there will be plenty If you caught pneumonia and I, I really can't get over that old doubt, baby, it's cold it's all right.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 lo haré <laughs> you said. allemaal fijne dagen en een